Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De tandarts wordt goedkoper. De maximumprijs die tandartsen mogen vragen gaat vanaf juli volgend jaar met ruim 5% omlaag, schrijft de Telegraaf. Tandartscontrole kost straks maximaal 20 euro, een vulling zo'n 55 euro. En plaatsing van implantaten wordt nog veel goedkoper. Maximumtarief daarvoor gaat ruim 19% omlaag. Wie vis uit Zuidoost-Azië eet, loopt grote kans bacteriën binnen te krijgen die resistent zijn tegen antibiotica, zegt Wakker Dier. Volgens de stichting worden de vissen gekweekt in enorme bassins met veel ziektes. Die worden bestreden met antibiotica. En op die manier worden de bassins grote kweekvijvers voor antibiotica-resistentie, meent Wakker Dier. Als de vis voor consumptie niet goed wordt verhit, kunnen consumenten die resistente bacteriën binnenkrijgen. Amerikaanse president Obama heeft in oktober een brief geschreven aan de Iraanse geestelijk leider Khamenei. Daarin benoemt Obama de gezamenlijke belangen van beide landen in de strijd tegen IS. Amerikaanse regeringsfunctionarissen benadrukken dat er geen concrete plannen zijn voor militaire samenwerking met Iran tegen IS. De VS heeft voor de kust van Hawaii een vernieuwd raketafweersysteem getest met succes. Vanaf een marineschip werden verschillende raketten vernietigd. Niet eerder kon een afweersysteem zoveel raketten zo snel achter elkaar onderscheppen. Het vernieuwde Aegis-systeem komt op alle Amerikaanse marineschepen. En ook Roemenië krijgt het systeem als onderdeel van het antiraketschild in Oost-Europa. Drummer Phil Rudd van hardrockband ACDC wordt niet langer verdacht van een poging om een huurmoordenaar in te huren. Justitie in Nieuw-Zeeland zegt dat er onvoldoende bewijs is. Verdenkingen van doodsbedreigingen en van drugsbezit blijven wel overeind. Het weer. Vanochtend in het oosten en noorden eerst wat zon. Vanuit het zuidwesten komt er bewolking aan. Er is soms wat lichte regen ook. Het wordt maximaal 11 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. In de Randstad staan de files op de A1 richting Amsterdam.